uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Tata Steel schrapt in Europa tot 3000 banen. Hoeveel banen er in Nederland zullen verdwijnen is nog onduidelijk. Vorige maand lekte al uit dat Tata in heel Europa 830 miljoen euro wil besparen. In Nederland werken zo'n 11.000 mensen voor het bedrijf. Tata Steel heeft veel last van de markt in Europa. Zo zit de Europese auto-industrie in zwaar weer. Excelsior-aanvaller Mendes Morera vond het racisme tegen hem... tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch gisteren pijnlijk. Hij voelde zich machteloos, zegt hij tegen RTV Rijnmond. Den Bosch-trainer Van der Ven ging vandaag naar Rotterdam toe... om excuses te maken en die heeft Mendes Morera geaccepteerd. FC Den Bosch ging vandaag diep door het stof... omdat de club gisteren zei dat er geen sprake was van racisme. Nu zegt de club dat supporters die verantwoordelijk zijn... voor de racistische spreekoren worden opgespoord en een stadionverbod krijgen. Het slachtoffer van een steekpartij in Rotterdam is een man van 50. Hij werd vanmiddag doodgestoken in de hal van een complex... waar ouderen en mensen met psychische problemen wonen. De politie heeft een verdachte opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekendgemaakt. Het meisje van vier dat gisteren werd aangereden in Amersfoort is overleden. Ze werd samen met haar moeder geschept op de fiets. Haar moeder ligt nog in het ziekenhuis, net als een man die door de auto werd geraakt. De politie denkt dat de automobilist een blackout had. Bij doorzoekingen in twee panden in het Brabantse dorp Bergen... heeft de politie harddrugs, chemicaliën en grote hoeveelheden chemisch afval gevonden. De drugs en chemicaliën zaten in containers. Ze lijken afkomstig van een drugslaboratorium. De doorzoekingen houden verband met een grote politieactie vorige week... op een woonwagenkamp in Os. Het weer. In de loop van de avond wordt het vanuit het zuiden droger.